Levi van Eck met het NOS-journaal. In Duitsland zijn bij een brand in een opvanglocatie voor vluchtelingen 20 mensen gewond geraakt. Tien van hen liggen in het ziekenhuis. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Wel is een bewoner van 35 van de opvanglocatie opgepakt. De brand woedde in de centrale opvang van de deelstaat Noord-Rijn-Westfalen. In de opvang verblijven 380 mensen. Ze worden voorlopig ergens anders ondergebracht. Het dodental na de Israëlische aanval in Beirut van afgelopen nacht is opgelopen tot 20, meldt het Libanese ministerie van Gezondheid. Doelwit zou een hooggeplaatst Hezbollah-lid zijn geweest. Volgens de Israëlische nieuwsorganisatie Haaretz is de liquidatiepoging mislukt. Bij de luchtaanval van vannacht werd een flatgebouw van acht verdiepingen verwoest. Israël voerde ook overdag aanvallen uit op dorpen in de Baalbek-regio. Zeker 15 mensen kwamen daarbij om het leven, meldt Al Jazeera. In België is de auto van een gevangenismedewerker in brand gestoken... die naast een huis geparkeerd stond. Dat gebeurde in Heers, in de buurt van Luik. Ook zat er een brief in de brievenbus van de man... waarin zijn gezin wordt bedreigd. De cipier werkt in de gevangenis in de stad Leuven. Hij was eerder al mondeling bedreigd door gevangenen. De politie in Vlaanderen onderzoekt wie achter de brandstichting en bedreiging zit. In de eredivisie heeft Feyenoord probleemloos gewonnen van Herenveen. Het werd 3-0 in de Kuip. RKC Waalwijk, Heracles Almelo eindigde in een gelijkspel. Het werd 2-2. RKC scoorde pas in de extra tijd. Go Ahead Eagles heeft voor het eerst in vijf wedstrijden weer gewonnen. De ploeg uit Deventer won thuis met 3-0 van Almere City. Het weer vanavond is het regenachtig en staat er een stevige zuidenwind. Het is 6 tot 9 graden. Morgenochtend wordt het op steeds meer plaatsen droog. Het wordt een zachte dag bij een graad of 15. Dit was het NOS Journaal.